In gedachten zie ik het kerkje weer, waar we trouwden. Ik vergeet die dag nooit meer, daar waar we samen het bootje namen. De zon ging schijnen. zijn gaan varen. Dat is heel lang geleden, toch kreeg ons bootje ook wel eens ruwe zee. Wij waren beiden niet meer te scheiden. Verdriet en vreugde ging met ons mee. Jaren gingen voorbij, een mooie tijd voor jou en mij. We deelden toch alles samen, ik ben gelukkig met jou aan mijn zij. In gedachten het kerkje weer waar we trouwden. Ik vergeet die dag nooit meer, daar waar we samen het bootje namen. De zon ging schijnen voor jou en mij. We krijgen al grijze haar wij worden oud, maar zonder spijt. We hebben een koers gevaren, waar menig ander ons om In gedachten zie ik het kerkje weer, waar we trouwden vergeet die dag nooit meer. Daar waren we samen het boontje naar.